Aan boord waren 85 mensen. Het toestel was opgestegen in de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens bronnen bij het vliegveld verdween het vlak daarna van de radar. Nadere details over het vermiste vliegtuig ontbreken nog. De Gelderse SP vindt dat de provincie Gelderland moet worden opgeheven. De partij wil dat daar een referendum over wordt gehouden. Volgens de SP is de provincie te groot en onoverzichtelijk. Bovendien voelt bijna niemand in het gebied zich verbonden met de provincie, zegt de SP. Inwoners zouden zich bijvoorbeeld wel Achterhoeker of Veluwenaar voelen, maar geen Gelderlander. Als het aan de SP ligt, wordt het meeste werk van de provincie overgenomen door de gemeenten. De rest zou moeten worden gedaan door het Rijk en vier nieuwe te vormen regio's. De nieuwe aartsbisschop van België heeft een verband gelegd tussen homoseksualiteit en anorexia. Homoseksualiteit komt niet overeen met wat seks hoort te zijn. Net zo min als anorexia te rijmen is met eetlust, zei aartsbisschop Leonard in een vraaggesprek met een Waalse tv-zender. Leona kwam een paar jaar geleden in opspraak door homoseksualiteit abnormaal te noemen. In Spanbroek in Noord-Holland zijn bij een verkeersongeluk vijf mensen zwaar gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en botste tegen een boom. De oorzaak van het ongeval in Spanbroek is nog onduidelijk, maar volgens de politie is het er heel glad. Het weer. Het vriest overal licht en er is kans op gladheid. Morgen om zon, maar ook nog kans op een sneeuwbui. In het zuiden dooit het in de middag licht. In de rest van het land blijft het vriezen.